with a annoying smile oh, When I saw that girl upon your arm I knew she won your heart with a fatal charm I said, soul boy, let's hit the town I said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say was...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 Tijdens een toespraak in Jakarta prees hij de manier waarop Indonesië werkt aan democratisering en diversiteit. Zijn reden wordt gezien als een nieuwe poging om toenadering te zoeken met de islamitische wereld. Hij zei dat Amerika nooit in oorlog was of zal zijn met de islam. Een terreurverdachte die in Nederland vastzat is in Marokko spoorloos verdwenen. Zijn advocaat denkt dat hij is opgepakt door een Marokkaanse veiligheidsdienst. De Marokkaan woonde sinds zijn vijfde in Nederland en werd vorig jaar gearresteerd in Kenia. Hij zou toen op weg zijn naar een trainingskamp voor moslim-extremisten. Donderdag vertrok hij uit de Nederlandse vreemdelingenbewaring naar zijn vaderland... en sindsdien is niets meer van hem vernomen. Luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines houdt voorlopig drie Airbus A380 vliegtuigen aan de grond. Na een technische keuring blijkt dat de motoren vervangen moeten worden. Vorige week maakte een A380 van luchtvaartmaatschappij Qantas een noodlanding naar motorproblemen. Qantas vliegt niet met de A380's totdat het probleem met de motoren is opgelost. Voor de kust van Mexico zitten 4500 mensen vast op een cruiseschip. Het kwam stil te liggen na een brand en sindsdien zijn de motoren, toiletten, airconditioning en telefoons buiten gebruik. Helikopters bevoorraden het schip en het duurt nog zeker een dag voordat het naar Mexico is gesleept. Het cruiseschip is bijna 300 meter lang en 13 verdiepingen hoog. Bij het stadhuis in Amsterdam hebben zo'n 200 mensen de Kristalnacht herdacht. Het was vannacht 72 jaar geleden dat nazi's in Duitsland onder meer synagoges in brand staken. Ook werden joden die nacht mishandeld en vermoord. De kristalnacht bleek het zijn te zijn voor de jodenvervolging door de nazi's. Dan nog het weer.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 good morning voice who's heard but never seen. Feeling all of 45, going on 15. I'm making extra money doing high school sock cops. I'm a big time guest MC. You should hear me talking to the little children and listen what they say to me.